Dat staat in een plan dat hij heeft gepresenteerd. Het oorlogskabinet moet daar nog over stemmen. In Israël is veel discussie over wat er na de oorlog met de Gazastrook moet gebeuren. De Duitse politie heeft ingegrepen bij een actie van boeren in het noorden van het land. De groep probeerde een veerboot op te komen waar de minister van Economische Zaken op zat. Ze wilden met hem in gesprek over plannen om subsidies te verlagen, maar dat gebeurde niet. De politie gebruikte pepperspray om de groep tegen te houden. Rijkswaterstaat heeft vannacht op Marken in Noord-Holland dijkwachten ingezet. Dat gebeurde uit voorzorg vanwege het hoge water in het Markermeer omdat een deel van de dijk rond Marken eerder is afgekeurd... waren er gisteravond extra inspecties. De gemeente verwacht dat de dijk het houdt. Kandidaten voor presidentsverkiezingen in Belarus die in het buitenland wonen... mogen niet meer meedoen aan verkiezingen. Een wet die dat regelt is ondertekend door president Lukashenko. In de wet staat verder dat Lukashenko en zijn familie... voor de rest van hun leven niet meer strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. In Zuid-Afrika komt vandaag atleet Oscar Pistorius vrij. Hij zat in de cel voor de moord op zijn vriendin in 2013. Afgelopen november werd duidelijk dat hij in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. Pistorius moet zich wel geregeld melden en mag niet met de media praten. In Los Angeles is Mary Poppins actrice Glynis Johns overleden. Ze speelde in de Disney-film de rol van de moeder, Mrs. Banks. Johns acteerde ook in tientallen andere films en toneelstukken. Ze is 100 jaar geworden. Het weer, vandaag af en toe regen.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 Hij vindt wel dat de veiligheid in de Gazastrook een zaak van Israël moet zijn. Rijkswaterstaat heeft vannacht op Marken in Noord-Holland dijkwachten ingezet. Dat gebeurde uit voorzorg vanwege het hoge water in het Markermeer. Bij een ongeluk met twee treinen op het Indonesische eiland Java zijn zeker drie doden gevallen. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het weer bewolkt en af en toe regen. Het is 3 graden in Groningen en 9 graden in Zeeland. In het weekend wordt het kouder en zonniger. allergrootste kersthits hoor je op ZFM. ZFM.